Dit is de zomer van ZFM. Met, nu de Euro Breakdown. Welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown, de hitlijst van Europa. En wij zitten alweer in onze 20e jaar van deze hitlijst hier op CFM Zandvoort. Aflevering 32 vandaag. Vrijdag de 13e. Vrijdag de 13e inderdaad. Deze week in de lijst trouwens 15 stijgers, 3 zittenblijvers, 18 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst eh, zijn dan verdwenen Hey met Kanaan en eh, Stop for a Minute. Christina Aguilera, Not Myself Tonight, A Cappella en Dennis Nation met Great Divide. De snelstijger is dan van Trevor McCoy. Billionaire gaat in één keer 12 plaatsen omhoog. En keer met Waka Waka hoorden we net voor het nieuws nog. 12 plaatsen zakt zij naar beneden. Het stroomei, Alora Dans, op plek 32, 18 weken lang al in de lijst. Zij zijn net langs genoteerd van allemaal. 13 augustus, ook een leuke dag in de geschiedenis. 1972, Willem van Hanegem is de eerste Nederlandse voetballer die een gele kaart krijgt. In 2004 was de 28e Olympische Zomerspelen. Die worden geopend in de Griekse eh, hoofdstad Athene. En een jaartje later was het Tolpa, de tv-zender van John de Mol. Die begint dan met uitzenden. Vijf jaar geleden dus de zender die eerst als 10 eh, in de lucht moest gaan. Dat mocht dan weer niet van de rechter. Werd toen maar Talpa. We gaan terug naar 2010, want we hebben nog zoveel hits voor je klaarstaan. Eentje is van Rihanna. En Rihanna staat met De Amor alweer drie weken in de lijst.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 de plaats van Enrique Iglesias samen met Pitbull. I like it. Tien weken lang staan ze nu weer in de lijst van Europa en blijven dus zitten op nummer 17. Een beetje wat snellere plaat is het. En daarvoor je de rustigere plaat trouwens van Rihanna, De Amo. Drie weken staat zij in de lijst van Europa. Van 25 gaat zij omhoog naar eh, nummer 18. Zometeen gaan wij even kijken wat het shownieuws ombrengt. In ieder geval iets over Rihanna. Natuurlijk is zij er ook weer Lady Gaga. En Robbie Williams heb ik ook nog een eh, stukje over. Dit is nummer 16 van deze week. si la Come da venen cave di I love you Papa l'americano Zomerrit van 2010. Dat die in handen is van Jolande Bicool en Dicap. We No Speak Americano. Drie weken lang nu in de lijst van eh, geheel Europa. Van 21 vorige week deze week naar eh, nummer 16 toe. En eigenlijk iedereen die ik spreek over deze plaat, die roept maar één ding. Ik hoor niet meer wat ze zeggen. Wat zingen ze nou eigenlijk? Want ik ken hem eigenlijk maar als één plaat. natuurlijk is dat de versie die eh, zo'n beetje de hele WK te horen was in alle kroegen in Zandvoort en je laat je horen. Schiet nu die bal maar heel erg hard naar voren. Probeer met die bal nu een doelpunt te scoren. En breng, breng die beker hier maar Nou, die beker die was er natuurlijk bijna. Dat weten we allemaal nog wel. Doelpunt voor Oranje. Dat was natuurlijk de hit die het hele WK zo'n beetje doorgedreund is door alle kroegen van Zandvoort. En dit was het origineel wat daaruit voortkwam. Althans voor hits dan in Europa. Jolande Bicool en Dikke We No Speak Americano. Rihanna die blijft zich maar versieren met tattoos. De zangeres die heeft inmiddels voor de 15e keer een bezoek gebracht aan Tattoo Shop. En dit keer verliet ze de zaak met de tekst Rebel Fleur in de nek. Vrienden en familie van eh, Rihanna zijn minder enthousiast over de versiersels. Volgens hen heeft Rihanna een uh, tattoo-verslaving en krijgt ze later dikke spijt van al het inkt. Gaan we even naar afgelopen zaterdag, want toen stapte Robbie Williams eindelijk in het huwelijksbootje. De popster gaf tijdens een bescheiden ceremonie het jaarwoord aan eh, Eddie Field. En dat alles bij een eigen villa in California. Volgens het Engelse tabloid The eh, Sun is er meer eh, heugelijk nieuws te melden. De selecte groep buien of gasten die zouden volgende week weer terug moeten keren naar het villaatje in California. En om dan een bezoek te gaan bij moeder Eddie en vader Robbie. Bronnen die zouden namelijk hebben verteld dat de dame zwanger is van de 36-jarige zanger. Ik denk dat dit wel een woordvervolg eh, is. Het zijn slechts eh, dagen voor, slechte dagen voor Lady Gaga. Ze was helemaal in de wolken dat ze weer een relatie had met de ex-vriend Luke Carl. Maar ze is erachter gekomen dat zijn eh, relatie met zijn vriendin ook nog intact houdt. De lady en Luc die waren net op vakantie geweest, maar toen had de zangeres ergens haar twijfels. Ze besloot het betreffende meisje maar in sms'en. Ze vertelde vervolgens dat ze nog gewoon altijd een relatie had met Luc. Lady Gaga is volgens de Britse Daily Mail kapot van het nieuws. Volgens een vriend is ze bang dat ze hem weer gaat verliezen. Omdat ze hem natuurlijk niet kan vertrouwen. Heb ik nog één nieuwtje dat ik echt niet kon onthouden voor jullie. Want Pino, Bert, Ernie, Tommy en Elmo die gaan in een uh, music, muzikale familievoorstelling de planken op. De voorstelling gaat op 19 september in première in Amsterdamse Theater De Meervaart. De kast inmiddels gevonden maken eh, producent New Products dinsdag bekend. Het is voor het eerst dat Amerikaanse moedermaatschappij Sesam's eh, Workshop toestemming geeft voor een voorstelling met de karakters uit de beroemdste straat natuurlijk van Nederland. Ah, ja, eigenlijk van heel de wereld denk ik wel.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 David Guetta bij Club Can Handle Me Right Now. Vier weken staan ze nu in de lijst van Europa. Vorige week op 16, deze week terug te vinden op nummer 13. Kijken wij even naar wat we gehad hebben. Op nummer 20, 12 plaatsen verlies de snelste dalen van deze week. Shakira met haar Waka Waka. Ze staat 14 weken in de lijst. Een beetje langer in, in de lijst, maar ook zak het naar beneden. Van 12 naar 19, Lady Gaga met Alejandro. Rihanna De nu drie weken in de lijst van 25 naar 18. Op 17 blijft staan in de tiende week Enrique Iglesias samen met Pitbull, I eh, Like It. Jolanda Be Cool en Dika We No Speak Americano in hun derde week van 21 naar 16. Hurts Better Than Love van 22 naar 15 in de vierde week. En de baseballs Hot and Cold zakken langzaamaan weg. Vorige week eh, zakten ze al van 7 naar 11, deze week van 11 naar 14. 10 weken lang staan ze in de lijst Hot and Cold. En Flowrider hoorde je dus met David Guetta, Club Can Handle Me Right Now. Vier weken in de lijst van 16 omhoog naar nummer 13. En een verdubbeling voor de positie van eh, John Mayer. Half of mijn hart gaat in de tiende week van 6 naar nummer 12 toe. Op nummer 11 vinden we afkomstig van nummer 15 in de zevende week.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 deze week ingenomen door de Fire with Fire gaat vanaf nummer 15 eh, omhoog naar 11. Dat alles in hun eh, zevende week alweer. Dat breekt ons ondertussen alweer naar 1 eh, minuut voor half 5. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag zijn daarnaast flinke periodes met zon ook wel wolkenvelden. En verspreid over de dag vallen er zelfs enkele buien. Wind waait uit zuiden tot zuidwesten en neemt geleidelijk af naar zwak. Temperatuur stijgt vandaag naar maximaal 20 graden. Vanavond en de komende nacht klaart het op en bij een vrijwel eh, geen wind daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen schijnt de zon flink, maar met name in de middag kan er lokaal toch nog een eh, buitje voorkomen. De wind waait uit het noord tot noordoosten en is overwegend matig verkracht. De temperatuur die zal morgen stijgen naar een maximale 23 graden. Zaterdagavond, zondagnacht hebben we dan weer een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft wel droog en alles bij een matige noordoostelijke wind daalt de temperatuur dan naar een graadje of 14. Zondag schijnt weer af en toe de zon, maar op eh, nadering van een eh, storing neemt geleidelijk de bewolking weer toe. Het blijft tot in de avond droog en een matige noord- tot noordwestelijke wind. De temperatuur die stijgt in de middag naar een maximale 20 graden. In de nacht naar maandag gaat het vervolgens wel weer af en toe regenen. Zometeen gaan wij eh, de top 10 in. Dat doen wij met de nummer 8, Train If It's Love. Om eh, kwart voor vijf gaan wij nog even kijken naar Nederlands top 40. Kan ik je alvast verklappen dat daar vijf nieuwe binnenkomers zijn. En meer ga ik je nog niet verklappen. We gaan gewoon lekker luisteren naar een hoop goede muziek nog die ik voor je klaar heb staan. En een daarvan is dus een ander van Train. If It's Love gaat in de zevende week van 13 naar nummer 8 toe.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 We gaan even kijken hoe de stand is in de Nederlandse... De enige echte Nederlandse top 40 ziet deze week vijf nieuwe binnenkomers. I Think I Like You Too van eh, Jamaica op 38. Jayco featuring Enya met 1 op 32. Crossfire van Brandon Flowers op 29. Kay Perry Teenage Dream op 26. En 18 nieuw binnen Rick L featuring Mike Born Again. Top 10 is met Ginger Ninja zakkend van 5 naar 10 in de negende week. Next to Me van Niels de Lange gaat van 13 naar 9. Van 9 naar 8 door Clap Your Hands van Sia. Op 7 blijven staan Eminem en Rihanna, Love The Way You Lie. Airplays van B.O.B. gaat van 8 naar 6 in zijn achtste week. De Swedish House Mafia met 1 gaat van 6 naar 5. Op 4 blijft staan in de zevende week Tim Berg, Bromance. En van stuivertje wisselen doen de California Girls van Kay Perry en Billionaire van Traffy McCoy van 2 naar 3 en van 3 naar 2 toe. Dat betekent dat de beste plaat in de Nederlandse 40 nog steeds in handen is van Jolande Bicool en Dickup.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 We hebben nog één zitten blijven te gaan vandaag. En die zitten blijven is natuurlijk in handen van Kate Perry en Snoop Dogg. De beste plaats van Europa blijft in handen van Kate Perry. Ik ga hem niet helemaal redden, het nieuws gaat straks eh, inbreken.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 Hij riep de Amerikanen op weer als toerist naar Florida te komen en daar geld uit te geven. De president bekijkt hoe de kustregio herstelt van de olieramp... die veel schade heeft toegebracht aan de economie, vooral aan het toerisme. Obama zei dat de stranden van Florida weer schoon en veilig zijn. Hij sprak ook met vissers en andere ondernemers over de gevolgen van het olielek dat in april ontstond. Obama beloofde dat hij niet zal rusten voor de oliebron definitief veilig is. De Amsterdamse politie heeft bij een opsporingsbericht een aantal getuigen van een misdrijf per ongeluk als verdachten opgevoerd. Het opsporingsbericht ging over de ernstige mishandeling van een 26-jarige man in de tram twee weken geleden. Op de zender AT5 werden beelden van de bewakingscamera getoond waarop verdachten en getuigen van de mishandeling stonden zonder dat er onderscheid werd gemaakt. De politie zegt de gang van zaken te betreuren. Het Nederlandse vrachtschip dat gisteren vastliep voor de haven van het Zweedse Helsingborg wordt pas na het weekend vlot getrokken. De lading papierrollen kan alleen met een drijvende kraan van het schip worden gehaald en zo'n kraan is er op zijn vroegst vast begin volgende week. De Oekraïense kapitein van de Flinter Forest is aangehouden. Hij had vier keer zoveel gedronken als is toegestaan. In de eredivisie heeft Ajax thuis gewonnen van Vitesse. Het werd 4-2. Vanavond spelen ook PSV, AZ en FC Twente. Die wedstrijden zijn nog aan de gang.